voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Brussel heeft premier Rutte een akkoord bereikt over een aanvulling op het Oekraïne-verdrag. Nederland stemde in een referendum tegen het verdrag. Met de aanpassing wil Rutte het alsnog ratificeren. De Europese ministers zijn akkoord met de Nederlandse wens om vast te leggen dat Oekraïne door het verdrag niet zal toetreden tot de Europese Unie. verder is afgesproken dat er geen sprake zal zijn van militaire samenwerking en dat werknemers uit Oekraïne nog niet kunnen gaan werken in de Europese Unie. De Tweede en de Eerste Kamer moeten ook nog een goedkeuring geven aan het gewijzigde verdrag. De leiders van de Europese Unie hebben in Brussel ook afgesproken om de economische sancties tegen Rusland te verlengen. Diplomaten melden dat de strafmaatregelen zeker tot halverwege volgend jaar zullen duren. De verlenging van de sancties was verwacht, ook al waren er binnen de Europese Unie ook stemmen om een einde te maken aan de maatregelen. Rusland heeft vanwege de sancties tegenmaatregelen getroffen. De sancties zijn ingesteld in 2014 toen Rusland op de Krim de macht overnam. Reizigersorganisatie Rover zegt dat het busvervoer in de regio Utrecht niet op orde is. Sinds deze week verzorgt Sintus de buslijnen rond Utrecht en Amersfoort. Volgens Rover zijn er veel chauffeurs die de weg nog niet weten, bussen waar de richtingaanduiding nog niet op staat, worden de verkeerde haltes omgeroepen en zijn er veel vertragingen. Sintus heeft de dienstregeling na de overname flink aangepast, maar wist pas vier weken voor de start dat de aanbesteding definitief was. Daardoor zijn er nog problemen die opgelost moeten worden, erkent het bedrijf. Het weer. Vannacht kan mist ontstaan, vooral in het noorden. De temperatuur daalt tot ongeveer 1 graad en aan de grond is vorst mogelijk. Morgen lost die mist langzaam op.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 Capture the spark, make it glow, give it soul to your heart, lights up in flames. Everything's good and everything goes as long as it sparks joy. Everything's good and everything goes as long as toestand om al die eh, knopjes te vinden van al die lichtjes hier in de studio. En dan ook nog eens eh, achter je tijd aan Maar het is me allemaal wel weer gelukt. Hoewel ik eh, dan ook weer nog op de sociale media dan iets eh, moet noteren van wat ik allemaal aan het doen ben voor deze uitzending. En het is wel een reguliere uitzending, dat overigens dan weer wel. Stage Republic met Spark. Geen Thomas de Jong, die is pas de 29 december er weer. Dus dan kom je ook nog even binnen inderdaad in een zwarte, donkere, kale studio. Nou ja, kaal is die zeker niet, maar donker is die wel. Want dan moet je al die knopjes gaan vinden, wat ik al zei. Eh, om een beetje licht in de duisternis te scheppen in deze donkere dagen voor kerst. Want dat eh, is het dan wel zo'n beetje. Welkom bij deze Alternative FM. We begonnen met Stage Republic en Spark. Dat eh, is ook alweer een tijdje uit. En de dame die nu klaar staat, tenminste niet zijzelf, maar wel het product wat zij heeft gemaakt. Die gaan wij in het nieuwe jaar begroeten. Dat is Tamara Woesterburg. En het nummer dat heet The Devil and the Roundabout. Your lack of self respect doesn't gain my sympathy. It's not your insecurity, simply are incompetent. You see, you must mistake me for someone. nummers achter elkaar. Eh, eentje van The Devil and the Roundabout van Tamuru, Tamara Woesterburg. En daarachter hoorde je Rivers. En die eh, zullen op 21 december hun eh, nieuwe materiaal gaan presenteren. dat doen ze in Paradiso. Dat is een EP die ze gaan presenteren. Doen ze denk ik in de kleine zaal. Want ze hebben er heel hard voor gewerkt. Maar dit was eigenlijk vooruitgeschoven. En eh, dus hebben we hem eventjes... Eh, omdat eh, dat het nu tussen nu en een week zijn beslag gaat krijgen even dit nummer gedraaid. Want ik neem aan dat hij er ook op terug te vinden is op de EP. Die ze dus volgende week gaan presenteren. Dus dat kun je dus allemaal te wachten staan. Er is trouwens nog meer wat, wat wij hebben, ja, min of meer hebben binnengekregen. Zo bijvoorbeeld ook het werk van Hound. Maar dan met, een, met zo'n omlautje of wat is het, met zo'n streepje, zoals Bluff eigenlijk is het heunt. Zo moet je het eh, uitspreken, want bluff spreek je ook zo uit. Eh, en dat is een EP, eh, daar heb ik eh, even een beetje aan meegestikt als het gaat om een crowdfunding. En dat heeft heel lang geduurd, maar Roos Meijer, zij is ook een van degenen die in ja, het zangkoortje heeft gezeten samen met Pitou. Die hier ooit geweest is. Ja, zo werkt dat allemaal een beetje, dames en heren thuis, aan de andere kant van de radio. Dus, maar Roos Meijer is dus degene die Heunt dus doet. En daar eh, is dus ook materiaal. Eh, dat gaan we straks allemaal draaien. Dus eh, het komt allemaal voorbij. maar het gaat allemaal in de juiste proporties. twee beetje rustige nummers. Nu wordt het weer even tijd om wat, even wat registers over te gaan trekken. Dat doen we met Alaska en Immedias Res. I'm still trying to connect all the dots that made you up. There's too much to bring together and too little to describe. There are flashes and some feelings, but I never really seem to kindness that with all your heart you gave. Maybe you were broken in a way that could not last. Your arms are always open in a way I could not grasp. Although those words were spoken, it is never quite enough when nothing happens. In the moment I can be, your arms are always open. nieuwe jaar zal deze man ook gaan komen. Merlijn Nash eh, met Shadow. Daarvoor Alaska met In Medias Res natuurlijk. En uh, Ego Movis, we hebben ooit eh, wel eens wat werk van ze gedraaid hier bij Alternative FM. En dat is dan wel van een hele tijd terug. Maar inmiddels hebben de, de mensen in november een EP e uitgebracht. At the Edge of the Sea. En dat, ja, dat is, daar staan zes nummers op. En inmiddels hebben ze er dus ook één eh, vooruitgeschoven. Wij hebben Mexico wel eens eh, gedraaid. Maar eh, nu hebben ze er dus een officiële EP. En dat betekent dat er dus wat meer nummers op staan. Maui en Wowie. Of Maui Wowies. Dat is de titel van dat nummer. En dat ga je nu horen. Icon was dat, van Dakota. Eh, het leuke is uh, dat beide bands, zowel Engo Movis als eh, de, de, Dakota Band... bij Matthijs van Nieuwkerk zijn geweest in de muziekminuut. Dus ja, in die zin hebben we toch wel een neus ervoor. sterker nog, Dakota heeft zelfs ook nog wat in de mailbox laten klepperen. En ja dat verhaal eh, met Alaska en eh, Dakota... dat eh, vertoont ontzettend veel parallellen. En dat heeft ook te maken met een beetje de, de welwillende medewerker... van ene Leo Blokhuis toen hij Frank Pont tegenkwam... in een een of andere boekhandel in, in Ilpendam. Hier is dat ook een beetje het geval. En ja, dan heb je ook nog wel een beetje een aardig netwerk liggen. maar uiteindelijk hebben ze dat dan toch voor elkaar, de dames. En ze komen uit de buurt van uh, Velzen. Daar, daar komen ze vandaan. Eh, en dat is ook wel, eh, wel te horen, ook eerlijk gezegd. Eh, een beetje gelijkenis met, met deze, dit nummer met een aantal nummers van Soedenijk die nu huisband is. Dus ja, het zegt wel iets genoeg over de creativiteit <laughs> daar in die Eimond. En Gamovis is weer een andere band. Die komt meer uit het Gooi, Soest geloof ik. Daar uit die buurt komen ze vandaan. Utrechtse band zelfs. er zit nog meer Utrechtse materiaal in vandaag. Dus eh, wat dat er gaat, eh, blijf lekker eh, luisteren. Rotterdams waar, zo waar. Namelijk CC Grant. Wie is die band? Nou, ik ben al een tijdje op Facebook een beetje bevriend met Corvin Sylvester. En dat is de frontman van die CC Grant. En uiteindelijk word je, je eigenlijk een beetje nieuwsgierig, eerlijk gezegd. Als je ook op een gegeven moment naar dat, ja, na dat verzamelwerk uh, luistert van Tree of Life. Dat, eh, dat Ever After project eh, wat een aantal Rotterdamse muzikanten hebben gedaan. En dan hoor je ook een nummer van Corvin Sylvester daar voorbij komen. En dan, ja, dan, dan is mijn nieuwsgierigheid al gewekt. En dan wil je toch even weten, wat doet hij dan? Nou, Sissy Grant en ook die jongens... die hebben nog niet zo lang geleden een album uitgebracht. en daarvan hoor je het nummer Birds. I heard you talking. And I don't know what it meant. And I've seen you walk. I've seen you I, I've seen you mm-hmm. And now people start talking about you and me. And I've seen you walking, oh, but you won't walk, walk with me. Yeah, I've seen the birds. The heavy load. wel eh, eerlijk gezegd hoor. In dit eh, tijd van dit jaar. Eh, dit nummer van Rosa Sky. En het nummer dat heet Home. Ik zou bijna zeggen, het is een beetje haast kerstachtig sfeertje wat ze eromheen hebben gebouwd. ze komen uit de buurt van Zwolle, daar komen ze vandaan. En dit was het laatste werkje wat ze hebben gemaakt. nou wel, het laatste werkje dateert van 27 januari. Dat staat erop. Eh, maar goed, ik heb hem eh, met veel plezier eh, gedraaid. Daarvoor hoorde je Birds van CC Grant. Dat is onder andere de band van Corvin Sylvester... die ook meegewerkt heeft aan dat Tree of Life project... waar we straks nog het een en ander van zullen laten horen. Want ja, als je het een zegt, moet je het ander ook doen... Eh, maar goed, dat komt zo dadelijk eh, voorbij. Een van de deelnemers uit Rob Akda wordt. Ik vind het nog steeds een van de betere eh, singles die, nou ja, die ik gehoord heb, eerlijk gezegd. is al wel een tijd uit. Dat hebben ze ook gezegd. Joël van Dam. De, geen familie hoor. Van, van die andere van Dam die hier nog wel eens rondloopt. Maar goed, ik blijf het een, een fantastisch nummer vinden. Amigdala en Unfold. er nog drie kwart eh, eraf eh, haalt... dan kunnen ze ook zo de wereld draait door in. Dan hebben ze ook een minuut, eerlijk gezegd. Want zo lang duurt dit nummer niet. Electric Ground van Heunt. Inderdaad, die band van Roosmeijer die eh, al een tijdje al uit is. Maar nu heb ik uiteindelijk de EP. Dank daarvoor, want ja, dan kunnen we hem ook echt wat, wat meer gaan spammen hier op Alternative FM. En dat zullen we dan ook zeker wat, wat aan gaan doen. Daarvoor hoorde je een van de bands die de Rob Akda Award heeft voortgebracht. Namelijk eh, van dit jaar de eerste voorronde Amygdala. De tweede voorronde komt eraan. De, de winnaars waren Tony eh, Clifton... En ik moet erbij zeggen, die, dat interview met wat ik die gasten heb... Nou, ik, volgens mij had ik een blackout. Want dat interview, ik waarschuw je nu alvast... daar zit heel veel onzin in. Maar je zal dat uh, ongetwijfeld gaan horen in 2017. Want dan gaan we, die, eh, gaan we die compilatie uitzenden. Namelijk op de vrijdag voorafgaand aan de derde voorronde. Want die eh, zal dan... Eh, nee, nee, de donderdag voorafgaand aan de derde voorronde. Ik moet het wel goed zeggen. En dan wordt het toch ook wel een aardig maandje. Want dan krijgen wij ook nog Tamara Woesterburg een weekje later bij ons over de grond. Dus het, het, zit, er zitten nog wel wat dingen in de pijplijn wat dat er gaat. En dan mogelijkerwijs ook nog Merlijn Nijs. Met het verhaal van Adwa. Waar die op dit moment het een en ander eh, meedoet en aandacht aan besteedt bij, eh, de muziek, uh, bij de muziekmensen, de muziekliefhebbers moet ik er eigenlijk zeggen. Want het is toch een, ja, een, een klein gedeelte wat, wat daar rondloopt. Welkom ook binnen in deze kerstsferige uitzending. Ja, wat dat er gaat. hoe was het? Was het file leed, Marcus? Of viel het nog wel een beetje mee eerlijk gezegd? Oh, wacht even, sorry. Ik moet wel even de goede microfoon. Er is altijd file leed als je tegenwoordig Haarlem in wil, uit wil. Ja, en ja. Eh, Rustenburgerbrug, hè? Ook dat, ook dat nog. Oh ja, die... die, die, die, nee, Rustenburger, eh, de, de, de Rustenburgerbrug, ja. Denk, eh, ja, ja, dat dat, dat is het verhaal. Ik zat net even met de luisteraars door te nemen... Dat, dat we dus wel wat een agendaatje hadden de komende tijd. Dus, want ja, 29 december hebben we nog hebben we ook nog wat, eh, wat staan. Dus eh, in die zin eh, komen we nog wel even aan ons Ja, week 52 op onze... ja, en dat is alleen May. Dus dat, ja. overigens, nou ja, goed dat we het even zeggen. Want ja, ik <laughs> stip het aan. En dan zullen we dan ook maar meteen de dame in kwestie er maar even bij pakken. Dus... wel, ja, ja, Marcus doet weer even, even mee. Uh, zei het een beetje op... ja, wat wou je zeggen? Niks. Nee, ik, Ik, sta, ik sta hier nog wel Ik <laughs> kom je, je staat nog, ja. Maar goed, het is... Het is hectisch de laatste dagen. Voor mij geldt hetzelfde verhaal hoor. Ik had eh, vanmiddag een zootje post. Daar ben je ook een beetje eng van. Dus eh, dan eh, moet je nog een aankondiging maken. Nou, dat heb ik half in deze uitzending moeten doen. Dus het, het, het komt allemaal wat, wat dat een beetje laatste, laatste minuten werk. Goed, dat gezegd te hebben ga ik nu eventjes alleen Elena mee erbij halen. Want dat is 29 december, dus aan het eind van dit jaar komt deze dame nog langs. Hier is Aprons en Barb Wire. beetje ruzie weer met het eh, draad eh, wat, eh, wat links en rechts me in de weg zit eerlijk gezegd. Maar goed, het is allemaal weer gelukt. we sluiten dit fijne uurtje af met een mooi nummer. En dat mooie nummer dat is van ene Dick Kwakman uit Volendam. One Clueless Friend. Hij staat in de finale van de Grote Prijs van Nederland. En hoe dat klinkt? Nou, dit is een van zijn werken. Het is ook alweer een jaar of twee, drie oud inmiddels. dit tot aan het nieuws van 9 uur. seems to that we broke our pledge to say goodbye to our secret. Oh, those twisted thoughts, they run down the drain. Those twisted deeds will always call your name. Call your name. We left our promises to die alone she plants a dagger in a hollow chest. Her destination is the bathroom floor. She cries her tears while she lays her head to rest. Lays her head to FM wenst jullie allemaal fijne dagen en...